In Knevel Van der Brink zei hij dat de VN nu aan zet is. De Amerikaanse minister Kerry sprak afgelopen avond harde woorden over het regime van president Assad. Volgens hem heeft de VS bewijzen dat het Syrische regime een grote gifgasaanval heeft gepleegd op onschuldige burgers. Timmermans wil dat de VS die bewijzen aan de wereldgemeenschap laat zien. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, John Beuner, wil dat het Witte Huis met het congres overlegt voordat besloten wordt om actie te ondernemen tegen Syrië. Beuner reageert daarmee op de uitspraak van minister Kerry... dat president Obama vastbesloten is het regime van president Assad te straffen voor de gifgasaanval. Beuner wil precies weten wat het Witte Huis met de actie wil bereiken. De SGP heeft voor het eerst een vrouwelijke kandidaat bij verkiezingen. De kiesvereniging in Vlissingen heeft Lilian Jansen geaccepteerd als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. De stemverhouding was 23 voor en 14 tegen. Jansen was de enige kandidaat. Ze stelde zich beschikbaar nadat zes mannen nee hadden gezegd. Door een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... moet de SGP nu ook vrouwen toelaten in politieke functies. Robin Haase is er niet in geslaagd de tweede ronde van de US Open in New York te halen. De Hagenaar verloor in vier sets van qualifier Frank Densevic. 6-7, 6-3, 5-7 en 6-7. Hazen won alleen de tweede set. Daarin benutte hij slechts één van de tien breekkansen, maar dat was wel voldoende voor de setwinst. Het weer. Weinig bewolking bij 12 graden. Overdag zonnig en droog. Alleen in het noordoosten enkele wolkenvelden. Middagtemperatuur 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan geen files en er worden voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 Uh. Yeah, this was your city. You did it all and more, broke every law except for one, babe. Attraction, are you ready? I know you feel it, pull you nearer till you feel it again. Oh, wanna do something right, but we could do something time like tonight.